Eurocommissaris Redding probeert de ruzie met Frankrijk te sussen. Dinsdag zei ze dat ze niet had gedacht dat de Franse uitzetting van Roma-zigeuners in Europa nog mogelijk was na de Tweede Wereldoorlog. President Sarkozy reageerde woedend en gisteravond nam Redding haar woorden terug. Ze zei dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Er gaan meer gemeenten meedoen aan de proef om de terugkeer van zeden- en geweldsplegers in hun woonomgeving te verbeteren. In plaats van 17 worden het er 50. Vooral de terugkeer van pedoseksuelen in hun oude buurt levert vaak problemen op. In de betrokken gemeente worden de burgemeesters van tevoren ingelicht. Die kunnen dan bekijken hoe de terugkeer het best kan worden aangepakt. Een flat in Zaandam is gisteravond en vannacht enkele uren ontruimd geweest vanwege een bomalarm. Er was een verdacht pakketje gevonden met draden en batterijen. Aan het begin van de nacht concludeerde de explosieve opruimingsdienst dat het vals alarm was. Daarop konden de flatbewoners weer naar huis. Oliemaatschappijen moeten hun verlaten boorplatforms in de Golf van Mexico afbreken. Ook moeten ongebruikte bronnen een permanente afsluiting krijgen in plaats van de kleppen die er nu op zitten. Het besluit van de Amerikaanse regering volgt op de olieramp in de Golf van Mexico. Sinds april stroomde daar 750 miljoen liter olie in zee. De moeder van Michael Jackson heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf dat de afscheidstoer van de zanger, van de zanger organiseerde. Volgens moeder Jackson is het bedrijf aansprakelijk voor de dood van haar zoon omdat het dokter Murray inhuurde. Dat was de man die de zanger de dodelijke pijnstillers gaf. Ook zou het de repetities hebben laten doorgaan, ondanks gezondheidsklachten van Michael Jackson. Ajax heeft zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Real Madrid won in het Bernabeu-stadion met 2-0.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 Oh, summer breeze makes me